Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal. De Marechal twee jihadverdachten aangehouden. Het zijn twee mannen van 29 jaar uit Rotterdam... die in Syrië zouden hebben deelgenomen aan de gewapende strijd. De twee mannen hebben zichzelf kort geleden gemeld... bij het Nederlandse consulaat in Istanbul. Ze werden door de Turkse politie aangehouden... en op het vliegtuig naar Nederland gezet. Er loopt in Nederland al een strafzaak tegen de mannen. Het OM had ze desnoods bij verstek willen veroordelen. Vanwege de brexit heeft Nederland honderden nieuwe douanemedewerkers nodig. Volgens staatssecretaris Snel moeten er tussen de 750 en 930 extra mensen komen... omdat Nederland er een nieuwe buitengrens bij krijgt. Er zijn ook nieuwe gebouwen en technische voorzieningen nodig. Snel wil niet wachten tot het Verenigd Koninkrijk daadwerkelijk uit de Europese Unie weg is. Volgende week gaan de eerste vacatures voor de douane de deur uit. In het hart van het Groningse aardbevingsgebied moeten zeker 3000 panden worden versterkt. Dat staat in de nieuwe kwartaalrapportage van de Nationaal Coördinator Groningen. Tot nu toe zijn 6.500 panden geïnspecteerd. De gebouwen die versterkt moeten worden staan in onder meer Appingedam, Loppersum, Ten Post en Binnenweer. De Nationaal Coördinator Groningen heeft 1500 versterkingsadviezen met bewoners besproken. Samen moeten ze dan tot een plan van aanpak komen. Tegen een vrouw van 24 uit Arnhem is 90 dagen cel of 180 uur werkstraf geëist voor het doodrijden van een bejaarde vrouw. De jonge vrouw reed de vrouw van 83 in Velp aan toen ze al fietsten druk was met haar telefoon. Volgens de verdachte liep de vrouw ineens met haar rollator het fietspad op. De fietster lette niet op omdat ze haar telefoon aan het opbergen was. De aangereden vrouw overleed twee dagen later aan haar verwondingen. Het weer, vanmiddag zon en stapelwolken. In het noorden is kans op een bui. Het is 6 tot 9 graden. Vanavond neemt de bewolking toe, maar het blijft droog. Minima vannacht rond het vriespunt. En morgen is het ook droog en zonnig. Dit was het DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is René Passet van de ANWB. De avondspits in de Randstad is begonnen. Er zijn nog niet heel veel lange files, maar wel problemen op de A6 Muiden-Lelystad. Tussen Almere Stad en Lelystad, drie kwartier vertraging na een ongeluk. De A15 Rotterdam-Gorkum bij Sliedrecht-Oost alweer een kwartier extra. De A27 Breda-Utrecht voor de brug Gorkum een half uur in de file. De rijbaan is namelijk dicht na een flink ongeluk daar.